Kesteren met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Madrid hebben een lichaam gevonden... na de gasexplosie in een café gisteren. Vanmorgen werd de man van 52 gevonden onder het puin. Bij de explosie raakten gisteren 25 mensen gewond. Drie van hen zijn er nog slecht aan toe. Door de explosie in Madrid zijn ook meerdere huizen... en een winkel boven de bar beschadigd. In de Mexicaanse staat Yucatan zijn 15 mensen omgekomen bij een zware kettingbotsing. Volgens de Mexicaanse media gaat het om een van de dodelijkste verkeersongevallen in de regio van de afgelopen 50 jaar. Bij het ongeluk waren onder meer een vrachtwagen en auto's betrokken. Volgens ooggetuigen verloor de bestuurder van een van de voertuigen de controle... en belandde op de verkeerde weghelft. Meerdere auto's gingen door de botsing in vlammen op. Oekraïne heeft een van de grootste Russische olieraffinaderijen aangevallen. De raffinaderij ligt in het noordwesten van Rusland... op zo'n 800 kilometer van de grens met Oekraïne. Beide landen bevestigen de aanval. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Oekraïne verdedigt zich door vooral olieraffinaderijen in Rusland aan te vallen. De raffinaderij die is geraakt verwerkt jaarlijks 20 miljoen ton olie. De politie in Londen heeft gisteravond zeker 25 mensen aangehouden... bij een groot anti-immigratieprotest. Op meerdere plekken in de stad ontstonden opstootjes tussen demonstranten en agenten. 26 agenten raakten gewond. Betogers wilden gebieden binnendringen die hen en tegendemonstranten uit elkaar moesten houden. De politie zegt dat er geweld gebruikt moest worden om een conflict tussen beide partijen te voorkomen. De radicaal-rechtse Tommy Robinson was de organisator van het protest. Er deden meer dan 100.000 mensen aan mee. Het weer. Op een paar plekken is er kans op een bui.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 En de aftrap werd verricht door niemand anders dan die geweldige pianist Harold Lopez Nusa uit eh, Cuba, maar inmiddels woonachtig in Frankrijk. Eh, van zijn allerlaatste album, vers van de pers. Nueva Timba, Bonito y Sabroso heet het eh, nummertje. Eh, en op dat album is er een glansrol, eh, je hoorde het net ook al... voor uh, Grégoire Marais, de uh, spelen. speler Echt een fraai album, daar word je vrolijk van. Nueva Timba van die Harold Lopez <laughs> Nusa. Ehm, blijven in Latijns-Amerikaanse sferen... En iemand die ook als geen ander verschillende werelddelen, werelden weet te verbinden... is de Duitse saxofonist Mulo Francel. Op zijn nieuwste plaat werkt hij uh, nauw samen met de Egyptische pianist Rami Atala... en duiken ze in de muziek van Latijns-Amerika, eh, de Verenigde Staten, Europa en het Midden-Oosten. Ehm, het album heet Global Players. Het nummertje wat je nu gaat luisteren heet Olive di Guardi Stallo van het Milo Francel en Rami, van de, de Milo Fransail en Rami Atala Groep. Jazz. Het project Biena Venturada maakte Spaans-Nederlandse zangeres Raquel Kurpershoek een eh, muzikale reis door Latijns-Amerika en laat ze zich inspireren door Mexicaanse poëzie. En de flamenco invloeden de Spaanse invloeden... Eh, die ze door haar jeugd al daar eh, meekreeg... zijn in haar muziek nooit ver weg. Ehm, ze studeerde af aan het eh, Codarts Conservatorium in Rotterdam... en eh, won in 2016 al het eh, Prinses Christina Jazz Concours. Ze kreeg de Nationale Cultuurprijs van Spanje... en diverse internationale muziekprijzen. Dus ze timmert behoorlijk aan de weg. Raquel Kurpershoek, bijgestaan door Mikel Legazo op piano... en Danny Rombout op percussie. En het nummertje Ja Juntas Viveres van dat album, leuke album Biena Venturada brengt ons weer bij eh, onze eh, eh, roemruchte ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up. Jazzy covers van nummers uit de NPO Top 2000. Eerder deze week overleed Richard Davis, stichter, zanger, keyboardspeler en enig permanent lid van de Britse rock- of popband eh, Supertramp. De saxofonist en clarinetist John Halliwell trad in 1973 toe tot Supertramp... en maakte dus de hoogtijdagen van deze band mee... om vervolgens eh, de jazz in te duiken. De inmiddels 80-jarige eh, Halliwell is de trotse leider van de Super Big Tramp Band... die jazzy instrumentele versie speelt van Supertramp nummers... Met Halliwell zelf als een van de prominente soloïsten. Breakfast in America, te vinden op positie 933 in ZFM's Jazz Top 2025 Cover-Up. De enige hitparade die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. ZFM Jazz Top 2025 Cover-Up, een openbaring. in Amerika werd gevolgd door een cover, een uitvoering van Fragile van Sting door Bobby West, de pianiste Bobby West, van zijn allerlaatste album Requiem voor Mary Turner, met de Dennis McGee op gitaar. En deze uitvoering is te vinden op plek 392 in onze ZFM Jazz Top 2025 cover-up. Komen we bij een queen van de rhythm and blues van eh, tegenwoordig, Legacy. Die waagt zich ook graag aan eh, de jazz. En ehm, in haar allerlaatste album, in haar nieuwste album, eh, doet ze een ode aan Dinah Washington. Ze heeft bewerkingen gemaakt van songs waarmee die Dinah Washington in de jaren 40, 60 van de vorige eeuw bekend werd. Het eh, album werd mede geproduceerd, daar heb je hem weer, door eh, Christian McBride. En die speelt natuurlijk ook mee op bas. Geweldige zangeres, geweldige plaat. Let us see this bitter earth. This bitter call. Mm, and this bitter may not be so bitter at all. bitter hoogste tijd voor nog wat meer soul en eh, wat Afrikaanse klanken. Ehm, zanger, bassist en keyboardspeler Alune Wade uit eh, Senegal... die mixte Afrikaanse beats met de funks, funk, drums en de brass van New Orleans... op zijn nieuwste plaat New African Orleans. Eh, die Wade die maakte faam in de legendarische Joe Zawinul Syndicate... maar brengt ja, sinds een jaar of twintig als bandleider eigen albums uit. Dus ga luisteren naar een nummertje van dat album New African Orleans. Eh, Boogie en Juju en eh, onder meer Harlan Riley doen daarmee op uh, drums... en Andrew Baham op trompet. Boogie en Juju. ZFM Jazz. divided by a history imposed from the west side. But see them. Boogie and Boogie and Boogie and a few centuries later they are finally united to build a better future together, free from resentment or hatred. asiko fafa asiko lauma fawu abugi bari dole tuju bari mana asiko lauma fawu abugi bari dole tuju bari mana asiko lauma fawu asiko fe asiko fa asiko lauma fawu asiko fe asiko fa asiko lauma fawu abugi bari dole Take it. De band uit Zuid-Londen is nog zo'n eh, vertegenwoordiger. Nog zo'n band, de, eh, nog zo'n groep die de afrobeat vermengt... met de eh, funk, soul en jazz. Deze swingende potpourri is om van te smullen. Lekker bij, om lekker bij te chillen. Hoopgevend en in deze bedreigende, verwarrende, hectische tijden. Toepasselijk heet het album, album dan ook Tough Times and Never Last van Coco Rocco. We zitten alweer richting de het einde van het programma. Ik zeg alvast dat eh, de playlist weer op mijngroeven.nl komt eh, te staan. Er zijn ook nog wat kaartjes voor het eh, concert vanmiddag... in Nieuw Unicum van Angela van Rijthoven. Dus ga naar jazzinzandvoort.nl als je daar om half drie aanwezig wilt zijn. Je kunt nog wat kaarten bestellen. Ehm, even kijken, wat had ik nog klaarstaan? Oh ja, de Oekraïense jazzgitarist Igor Ozipov, Residerend in Berlijn laat zich eh, juist meer beïnvloeden door New Wave, elektronica, rock en, eh, en, en, punk. Beïnvloed door mensen als uh, Kurt Rosenwinkel en Rob Luft qua gitaargeluid. Heeft een heel vrij plaatje uitgebracht. Dat heet Hyper Oz. het nummertje wat je gaat beluisteren heet Underworld. Dus van die gitarist Igor Ozipov. ZFM Jazz. compleet klanken van de Frans-Marokkaanse Dawit, Die heb ik vorig jaar ook al eens aan bod laten komen. Hij neemt zichzelf niet altijd serieus, maar zijn muziek wel. Ehm, hij stond eh, afgelopen juli op het uh, Jazz Festival. En heeft net een nieuw enerverend plaatje uit. Dat heet OK, Okay. Feel Good Music. Het nummertje was Le Bataar. Het zit erop. Eh, ja, volgende week is er natuurlijk weer een eh, nieuwe uitzending van ZFM Jazz, dezelfde tijd, 10 eh, uur s ochtends. Dit was het. Ik eh, wens iedereen een prettige zondag. Keep on jazzing, zou ik zeggen. mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. En we gaan eruit met wat klanken van Sachal Vazandani. Die draaide ik ook in augustus. Best life Now. Tabé! As I'm approached on the street by a man who says these are the best days of your life and the old days are through. But if you're feeling low, well, you know the rules. You can drown it out in smoking booze, and I regularly do. And you always show at least a little glow in your heart and soul. It's so difficult to ignore, but sometimes I did. And I'm just too gone to keep carrying on, but I promise that I'm gonna work real hard to make my worst emotions hit. I guess I'm living my best life now. Oh well, I'm living my best life now. The whole problem was this whole dialogue is just moot because it goes on in my head and nowhere else. If you got empathy, you can talk to me. Otherwise, I'd rather leave those words up on the shelf. I can keep it to my and I'm sulking now, and it's killing your vibe, cause I'm feeling down, but still a grown ass man's gotta figure his own shit out. And through it all, you were on your knees, just praying for the best outcome that could be. One day you said to me, you said, I think you're slipping, but I can't say nothing to you. I think you're slipping, but I think you might know it too.